en dat toen in haar eh, kamer een andere patiënt eh, is binnengekomen. En dat tussen die beide dames... want de andere patiënten betroffen een, mevrouw van 81 uit Heusden... Ehm, dat tussen die beide dames een, ja, een, een handgemene incident is ontstaan. Daarna viel de vrouw op de grond en overleed ze. De andere patiënt is opgepakt, maar de politie heeft haar verhaal nog niet gehoord. De klimaatactivist die zich vastlijmde aan het meisje met de parel gaat in hoger beroep. De Bel hoorde gisteren dat hij een maand gevangenisstraf krijgt, maar daar is hij het dus niet mee eens. Hij vindt de straf veel te hoog en overdreven, omdat hij er van alles aan gedaan zou hebben om te voorkomen dat het werk beschadigd zou raken. De baas van een van de belangrijkste softwaremakers van ons land wordt misschien weggestuurd bij zijn eigen bedrijf. Bij Centric maken ze programma's voor de overheid en hebben ze gegevens van miljoenen mensen. Belangrijk dus dat het goed gaat daar, maar het is er al tijden super onrustig. Vorig jaar werden ineens negen topmensen ontslagen. Deze journalist van Tubantia vertelt wie daarachter zat. De vriendin van de directeur. Ja, zij heeft eh, een grote rol gespeeld in het ontslag van al die mensen. Die, eh, al die mensen die die eruit heeft gegooid. Dat was omdat eh, zij ze niet zag zitten of omdat die die mensen haar niet zagen zitten. Ehm, maar wat heel kwalijk is, zij heeft zich het eh, mailaccount van meneer Sandering toegeëigend. En namens hem stuurt ze de meest krankzinnige mails de wereld in. Ja, die stuurt ze onder zijn naam naar belangrijke politici en zakenpartners. Ook is ze bezig met een haatcampagne over de ex van haar vriend. Voor justitie is de maand dus vol. Ze willen dat de directeur opwoppelt. Het weer langs de kust is het grijs en nat. Verder landinwaarts droog en redelijk zonnig. Gaatje of 16. Morgen een bui, maar ook aardig wat zon. En het wordt dan een gaat of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Schiphol.